Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Oliemaatschappij BP heeft een schikking getroffen met de gedupeerden van de olievervuiling in de Golf van Mexico twee jaar geleden. Er wordt naar schatting 7,8 miljard dollar betaald aan particulieren en bedrijven. De olievervuiling in de Golf van Mexico begon met een explosie op een boorplatform op 20 april 2010. Vanuit de onderzeese bron lekte ruim 700 miljoen liter olie weg. Pas na 85 dagen slaagden ingenieurs erin om de bron af te sluiten. In het middenwesten van de Verenigde Staten zijn zeker 15 doden gevallen door tornado's. CNN meldt er zelfs 28. Vooral de staten Indiana, Kentucky en Ohio werden zwaar getroffen. Door het noodweer zijn huizen, auto's en zelfs een heel dorp verwoest. In de afgelopen dagen kwamen door tornado's al 13 mensen om het leven. Onderzoek namens de PVV wijst uit dat de euro moet worden afgeschaft ten gunste van de gulden. Dat zegt PVV-leider Wilders in de Telegraaf. Uit het onderzoek zou blijken dat de invoering van de euro Nederland veel meer heeft gekost dan opgeleverd. De voordelen van de euro komen uit op 800 euro per persoon per jaar. De nadelen op 2700 euro, zegt Wilders. Veel paardenwedstrijden gaan vandaag niet door op advies van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Ook de indoor kampioenschappen van de federatie zijn afgelast. De organisatie waarschuwt voor het rhinovirus dat verlamming kan veroorzaken. Mogelijk is dat virus opnieuw op twee plaatsen uitgebroken. De snelweg A28 ten noorden van Zwolle is in beide richtingen sinds half drie dicht vanwege een ongeluk. De opruimwerkzaamheden gaan tot in de middag duren. Bij lichtmis botsten een vrachtwagen en drie personenauto's op elkaar. Drie mensen raakten gewond. Bij het ongeluk is de vrachtwagen met opleggen door de middenberm gegaan. Het weer half tot zwaar bewolkt. Als de zon doorbreekt wordt het een graad of 13. Morgen iets frisser in een avondregen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.